Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een aanrijding op de A270 bij Nune in Brabant... heeft het leven gekost aan een politieagent. De man van 28 stond samen met een vrouwelijke collega bij hun politieauto... toen ze werden aangereden door een andere auto. De vrouwelijke agent en de bestuurder van die andere auto raakten ook gewond... en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw is niet in levensgevaar. Hoe die bestuurder van de andere auto eraan toe is, is niet bekend. Onderzocht wordt waarom de agenten uit hun wagen waren gestapt. Het VN-verdrag waarin kernwapens worden verboden is ondertekend door Honduras. Het is het vijftigste land dat dat doet en dat betekent dat het verdrag over 90 dagen in werking treedt. Al geldt het alleen voor de landen die het hebben ondertekend. Nederland tekende het niet, net als kernmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China. Het verdrag werd in 2017 aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN... maar moest daarna nog door 50 regeringen worden geratificeerd. Vannacht is een einde gekomen aan de zomertijd en is de klok een uur teruggezet. Over vijf maanden, op 28 maart, gaat de klok weer een uur vooruit... Er is al jaren discussie over het verzetten van de klok. In 2018 zei de Europese Commissie dat elk land vanaf volgend jaar zelf mag bepalen welke tijd wordt gebruikt als de klok maar niet meer wordt verzet. De lidstaten vinden het geen goed idee als elk land een andere tijd heeft... en daarom moeten ze het eens worden over welke tijd wordt gebruikt... de zomertijd of de normale tijd die ook wel de wintertijd wordt genoemd. De lidstaten zijn het daar niet over eens. Het weer bewolkt en in de loop van de nacht ook regen. In het noordelijk kustgebied kans op zware windstoten. Overdag neemt de wind af en is het eerst grijs en nat. Later klaart het op. Maar aan de kust kan in de middag nog een bui vallen.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 106.9 FM. Jelly, jelly, jelly, jelly, on a plate. Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is me. that chick, baby, I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' and pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick, uh-huh, who that chick, nah. That's pitiful, that's so average, why? Some women want men and some girls want wise. Tell lies until they buggin' and they pants on fire. Uh. I stole your man. He got freedom to chase what he likes. I know your man. just that you like.